Nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Man met het NOS Journaal. De partijen die de oppositie gaan vormen zijn kritisch over het regeerakkoord. Onder meer PVV, SP, CDA en D66 zeiden dat de middeninkomens te hard worden getroffen. Ze keren zich alle vier tegen de manier waarop VVD en PVDA de premies in de zorg willen laten afhangen van het inkomen. PVV-leider Wilders en CDA-leider Buma vergeleken VVD-voorman Rutte met de vroegere PvdA-premier Den Uyl, die bekend stond als nivelleerder. SP-leider Roemer leverde onder meer stevige kritiek op de plannen van de beoogde coalitie om de WW in te korten en te verlagen. De grote zorgverzekeraars krijgen veel telefoontjes van verontruste klanten. Die maken zich zorgen over de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie en willen onder meer weten wat dit voor de hoogte van hun premie gaat betekenen. Bij de grootste zorgverzekeraar, Zilverkruis Achmea, kwamen gisteren 8000 telefoontjes binnen. En dat is 20% meer dan op een gewone dag. Ook Unive, de op één na grootste zorgverzekeraar, meldt dat er veel meer telefoontjes binnenkomen. De twee grootste vakbonden van Griekenland roepen op tot een landelijke staking van 48 uur. Volgende week dinsdag en woensdag moet iedereen het werk neerleggen... uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering, zeggen de bonden. Om nieuwe leningen los te krijgen moet Griekenland van het IMF, de ECB en de Europese Unie... ruim 13 miljard bezuinigen. De vakbonden noemen de plannen onaanvaardbaar en verwoestend. Het Rotterdamse havenbedrijf Argos Oil wordt overgenomen door het Russische Systema... Het bedrijf is nu nog een van de weinige zelfstandige Nederlandse bedrijven in de Rotterdamse haven. Volgens Argos Oil is de overname nodig om verder te kunnen groeien en om makkelijker toegang te krijgen tot de Russische oliemarkt. Bij Argos Oil werken wereldwijd 800 mensen. Het bedrijf zegt dat er door de overname geen banen verloren gaan. Het weer, overwegend zonnig en droog, het is zo'n 11 graden. Ook morgenochtend droog, maar in de middag volgt vanuit het zuidwesten regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch... en op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens.